uur. City Dijkers met het NOS Journaal. De wond die de Amerikaanse president Trump opliep aan zijn oor... bij de mislukte moordaanslag op hem vorige week... was zo'n 2 centimeter groot. Het zegt de arts van Trump. Volgens hem herstelt Trump goed, maar bloedt de wond nog wel regelmatig. Trump draagt daarom nog steeds een pleister aan zijn oor. Door de wereldwijde computerstoring van vrijdag konden zo'n 8,5 miljoen computers over de hele wereld niet meer opstarten. Dat is ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows. Toch waren de gevolgen groot. Het komt omdat het om de computers ging van bedrijven die belangrijke diensten leveren. Zoals luchthavens, banken en ziekenhuizen. Bij de aanval van Israël op de havenstad Odeida in Jemen zijn drie mensen omgekomen, melden de Houthis. De stad staat onder controle van die rebellengroep. Israël zegt dat de aanval op de haven in Jemen een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. Die man kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. In Amersfoort zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Daarbij is volgens de politie ook gestoken met een mes. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van Amersfoort. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De politie heeft vier mensen opgepakt. Er wordt ook nog onderzoek gedaan naar het steekincident in Amersfoort. Nederlandse speurhonden gaan de komende ochtend weer verder met de zoektocht naar een vermiste Nederlandse vrouw in Zuid-Frankrijk. De vrouw van 73 liep vorige week zondag weg van een camping en is sindsdien spoorloos. Gisteren zochten Nederlandse vrijwilligers voor het eerst mee, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd.